Jobboot met het NOS-journaal. De vakbond FNV Bondgenoten heeft zijn eigen plan gepresenteerd voor aanpassing van het pensioenstelsel. Dit is een alternatief voor het pensioenakkoord dat de overkoepelende vakcentrale FNV met de werkgevers heeft gesloten. Bondgenoten wil dat alle pensioenfondsen een financiële buffer aanhouden van 20%, waarmee tegenvallers op de financiële markten moeten worden opgevangen. In het akkoord van de vakcentrale en de werkgevers staat dat de pensioenen mee gaan bewegen met de financiële markten. Bondgenoten vindt dat dit voor gepensioneerden te weinig zekerheid biedt. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt de inzet van het kabinet om de financiële crisis in Griekenland aan te pakken. Minister De Jager is bereid om de Grieken nog eens met extra geld te helpen, maar dan moeten ook banken, verzekeraars en pensioenfondsen meedoen. Vanavond praten de EU-ministers van Financiën over een nieuwe steunoperatie voor Griekenland. Tankstations en wegrestaurants moeten meebetalen aan maatregelen tegen transportcriminaliteit. Dat staat in een plan van de transportsector en het Verbond van Verzekeraars. Dat is aangeboden aan minister Opstelten. Volgens de partijen moeten er in het hele land camera's op parkeerplaatsen langs snelwegen komen. De kosten voor zo'n landelijk netwerk zijn eenmalig 37 miljoen euro en vervolgens 20 miljoen euro per jaar. Ruud Gullit wordt zo goed als zeker alweer ontslagen bij Terek Grosny. De club verloor vanmiddag de competitiewedstrijd tegen Perm. Voorzitter Kadirov had aangekondigd dat Gullit ontslag zou krijgen als er vandaag niet zou worden gewonnen. Volgens Kadirov laat Gullit het elftal niet in een herkenbare stijl spelen en zag het spel van Terek er nog nooit zo hopeloos uit als nu. Het weer. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen eerst nog zonnig. In de middag kans op buien. Het wordt zo'n 19 graden aan de noordkust tot lokaal 25 in Limburg. De dagen daarna bewolkt en regen. Vanaf vrijdag ook lagere temperaturen. Dit was het NOS Show. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files van 4 kilometer of langer in de Randstad staan onder meer op de A1 Amsterdam naar Amersfoort bij brugge 4 en richting Amsterdam 5 kilometer tussen Knoop het Hoevelaak en Afrit Bunschoten. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk in beide richtingen files van 6 kilometer. A4 Vlaardingen richting Hoogvliet 4 kilometer voor Knoop het Benelux. A10 Ring Amsterdam tussen Oud-Zuid en Duivendrecht 4. En op de A12 Utrecht naar Arnhem tussen Knoop het Oude Rijn en Bunnik 5 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam voor de Bottertunnel 4 kilometer door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. A16 naar Rotterdam bij Randweg Dordrecht 4. En op de A20 naar Gouda 7 kilometer tussen Schiedam en knooppunt Plein. A27 Utrecht naar Almere tussen het Lunetten en Beeldhoven 6.